Kees Groot met het NOS-journaal. Het lid Nebahat al-Bayrak stapt uit de politiek. Na de verkiezingen komt ze niet terug in de Tweede Kamer. Ze vindt het tijd voor andere dingen. Al-Bayrak zit sinds 1998 in de Kamer. Tussen 2006 en 2010 was ze staatssecretaris van Justitie. Ze was toen onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het generaal pardon voor asielzoekers. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg Al-Bayrak ruim 129.000 voorkeurstemmen. Zoals onlangs nog een van de kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samson. In Israël komen waarschijnlijk vervroegde verkiezingen. De Likud-partij van premier Netanyahu heeft een wetsvoorstel ingediend om het parlement te ontbinden. De verkiezingen zouden volgend jaar worden gehouden, maar spanningen in de coalitie en gunstige opiniepeilingen zouden Netanyahu ertoe hebben aangezet om de verkiezingen te vervroegen. Likud noemt als verkiezingsdatum 4 september. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt wereldwijd 3500 banen. Het gaat vooral om administratieve functies. Lufthansa leed in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van bijna 400 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan de gestegen brandstofkosten en hogere belastingen. Over heel 2012 wordt wel op winst gerekend. Lufthansa is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Er werken nu ruim 120.000 mensen. Op een deel van de A12 geldt een lagere maximumsnelheid vanwege een slecht wegdek. Vannacht werden twee lagen asfalt aangebracht bij Arnhem. Bij het leggen van de tweede laag begon het flink te regenen, waardoor de werkzaamheden moesten worden gestaakt. Hierdoor zijn nu een soort drempels ontstaan. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de hele dag maar één rijstrook beschikbaar en de snelheid is verlaagd naar 70 km per uur.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 www.zfmzandvoort.nl invite us to begin the day. never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared. This affair would leave. van Zandvoort.